Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Vier Nederlandse mannen zitten vast in Duitsland voor een plofkraak daar. Volgens de politie zouden ze een geldautomaat hebben opgeblazen in een winkelcentrum. Een paar uur na de kraak werden de mannen opgepakt in Nederland. Ze reden in de auto met een hoop cash en zaten onder de verf. Dat spul zit in veel geldautomaten en komt vrij bij een plofkraak om het geld onbruikbaar te maken. Het dodental van de aardbevingen in Turkije en Syrië is opgelopen tot meer dan 40.000. De reddingsacties zijn grotendeels gestopt. De kans dat er nog overlevenden onder het puin worden gevonden is erg klein, zeggen hulporganisaties. Toch werden gisteren in Turkije nog zeven mensen gered. En als je in de spits op pad gaat met de auto... dan heb je het meest geduld nodig in Rotterdam, Haarlem en Nijmegen. Daar is volgens TomTom de meeste vertraging. In Rotterdam stonden automobilisten vorig jaar gemiddeld 42 uur vast. Wereldwijd is Dublin een pittige filestad. Reizigers hebben daar meer dan de helft van de tijd dat ze in de auto zaten vastgestaan. Zo'n 145 uur. En de eerste wedstrijden in de achtste finales in de Champions League zitten erop. AC Milan won gisteren met 1-0 van Tottenham Hotspur. En bij de andere wedstrijd, Paris Saint-Germain tegen Bayern München... werd er ook één keer gescoord, was te zien bij RTL. Voorzet van Davies is goed en dan wordt hij binnengelopen. Staat Bayern met 1-0 voor. Weer Komal als plaaggeest voor de Parijzenaars. Ja, en dat is wel wrang, want hij speelde zelf meer dan 10 jaar in de jeugdteams van PSG. Het is nog niet meteen over en uit voor de verliezers. De returnwedstrijden zijn over iets minder dan een maand. je krijgt het weer nog op sommige plekken nog wat mist. Daarna is er op veel plekken behoorlijk wat zon. Vanmiddag vanuit het westen wel steeds meer wolken bij 10 tot 14 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Een file in Noord-Holland te melden. Die staat op de A7 Hoorn richting Zaanstad. Tussen afrit Havenhoorn en Purmerend Noord heb je een file van 4 kilometer en de vertraging is een kleine 10 minuten.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 Je zit in mijn auto en voel me bevrijd Daarin zit mijn leven, ik heb alle tijd. Je zit zonder zorgen, nergens aan denken. Even maar stoppen, om bij te tanken. Flitsende lampen, een motor die draait. Toch waarschuwt een haan in je hoofd die kraait.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 Ik weet nu ook dat zo'n engelbewaarder op je let. Ik kan het weten, ik ben er zelf eens door gered. als ze zachtjes tegen je praat. Ik weet niet ook, en dat zo'n engelbewaarder op je let. Ik kan het weten, ik ben er zelf eens gered. Ik kan het weten, ik ben er zelf eens pay the tax and alimony. Take care of yourself. Face that boy, he'll go far, cause he had no real good teacher. Take care of yourself. yourself. Don't go, don't go far.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 Even voor 6 uur vanochtend begon in Hilversum de landelijke actiedag. De Braziliaanse oud-president Bolsonaro komt volgende maand terug naar Brazilië. Dat zegt hij in een interview met een Amerikaanse krant. Bolsonaro keert naar eigen zeggen terug om de oppositie in te gaan. In de achtste finales van de Champions League heeft Paris Saint-Germain thuis verloren van Bayern München. Het werd 1-0. AC Milan won thuis met 1-0 van Tottenham Hotspur. Het weer. Hier en daar nog wat mist, maar al snel is de zon te zien.